Kunnen met het NOS-journaal. Belasting op de import van staal en aluminium, maar de EU kreeg tijdelijk uitstel, net als andere bondgenoten. Dat uitstel is nu verlengd tot 1 juni. Voor ons land staan vele miljarden op het spel. Nederland is binnen de EU de tweede staalexporteur naar de VS. Vorig jaar werd voor 570 miljoen euro staal uitgevoerd naar Amerika. De EU probeert de maatregel van tafel te krijgen en dreigt met importheffingen op Amerikaanse producten, zoals whisky en spijkerbroeken. Een Australische kardinaal moet terechtstaan voor seksueel misbruik. Dat heeft de rechtbank in Melbourne besloten na getuigenverhoren. De 76-jarige George Pell is de hoogste katholieke geestelijke ooit die terecht moet staan voor misbruik. Hij was tot voor kort de derde in rang in het Vaticaan en ging over de financiën van de katholieke kerk. De precieze aanklachten zijn niet bekendgemaakt. In een boek dat afgelopen jaar is verschenen staat dat Pijl onder meer minderjarige jongens heeft betast. De VS noemt de informatie van Israël, waaruit zou blijken dat Iran nog steeds een kernwapenprogramma heeft, overtuigend. Het bevestigt volgens het Witte Huis dat Iran een robuust en clandestien nucleair programma heeft. De Israëlische premier Netanyahu liet gisteren op een persconferentie documenten zien waaruit zou blijken dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. EU-buitenlandchef Mogherini is niet overtuigd van de informatie van Netanyahu. En 2017 was het grootste stakingsjaar in bijna 30 jaar tijd.